Ook richt hij zijn pistool op andere kinderen om ze op afstand te houden. Al snel werd het incident vergeleken met andere gevallen van politiegeweld... waarbij racisme een rol zou hebben gespeeld. Het kabinet wil de spoormarkt niet ingrijpend veranderen... ondanks de manier waarop de NS zijn concurrenten Veolia en Arriva heeft gedwarsboomd. In de Kamer tijdens het debat over de misstanden bij de NS zei minister Dijsselbloem niets te voelen voor het opknippen van het spoorbedrijf. De VVD wil de concurrentie eerlijker maken door de stations los te maken van de NS. Maar daar ziet het kabinet niets in. De SP en de PVV vrezen dat de NS op deze manier kansloos is tegenover buitenlandse concurrenten. In Amsterdam-Zuid heeft de politie een dode vrouw gevonden in een huis. Volgens de politie is ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een man die buiten de, voor de woning stond is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste poolwedstrijd in de World League gewonnen. Japan werd met 3-1 verslagen. Het is vrijwel zeker dat Oranje als eerste eindigde in zijn pool. En waarschijnlijk is Spanje de tegenstander in de kwartfinale. Het weer, het is droog, temperatuur daalt vannacht tot een graad of 8. Overdag flinke periode met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden.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 I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah! Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl baby, damn dog, done crap them alone. Hopped in the car and the car won't start. It's too damn hot, but I still gotta walk.